Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De ziekte dengue is bezig aan een flinke opmars. Bij een alarmcentrale zijn er dit jaar al 112 meldingen gedaan van knokkelkoorts. En dat is haast evenveel als in heel 2023. Dat is allemaal te danken aan de tijgermug. Dengue wordt overgedragen door de ehm, tijgermug. Die dengue lopen ze voornamelijk op eh, in Indonesië, Thailand, Curaçao. Daar komen voor ons nu de meeste meldingen vandaan. Maar we zien ze ook steeds vaker wat dichter bij huis. Hij is al in Nederland ook uh, gesignaleerd. Dus eh, ja, hij is aan een flinke opmars bezig. Voor de meeste mensen is knokkelkoorts een stevige griep. Maar voor kwetsbare groepen kan het gevaarlijk of zelfs dodelijk zijn. Ga je toch op vakantie naar een van de dengue-gebieden... smeer je dan goed in met date en koop een klamboe. Sinds vorig jaar kun je je ook laten vaccineren tegen dengue. Een gemaskerde man heeft bij een moskee in Turkije minstens vijf mensen neergestoken. Dat zeggen Turkse media. Een man van 18 zou hakenkruizen op zijn kleding gedragen hebben... terwijl die mensen aanviel. Ook zou hij zijn daad hebben gelivestreamd op X. In Londen is alweer de achtste Banksy in ongeveer net zoveel dagen opgedoken. Al een week lang maakt de anonieme kunstenaar schilderingen van dieren door heel de stad. Op zijn laatste creatie is een neushoorn te zien die een auto bespringt. Normaal hebben kunstwerken van Banksy een maatschappelijke boodschap... maar deze Londense dierenreeks maakt hij gewoon voor de lol, zegt hij. En in Dordrecht is net de tweede etappe van de Tour de France van begonnen. De Tour voor vrouwen dus. De rensters rijden naar Rotterdam, waar ze waarschijnlijk iets voor half twaalf aankomen. Maar na die finish is het nog niet klaar. Daarna moet er ook nog een tijdrit gereden worden die gaat dwars door het centrum van Rotterdam... vertelt mijn sportcollega Tom van het Hek. Een kort tijdritje van 6 eh, kilometer. En het is allemaal secondenspel in het begin. En je snapt dat heel veel Nederlandse vrouwen zo graag die trui willen aantrekken. Rianne Marcus bijvoorbeeld heeft een goede tijdrit in de benen. Kortom, die strijd zal nog volop zijn. En morgen gaan ze dan vanuit Valkenburg starten. En dan trekken ze het land uit naar Frankrijk. Charlotte Kool won gisteren de eerste etappe, dus zij rijdt op dit moment in de gele trui.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 I messed up and abused. lost and all alone. I always thought that I could make it on my own. Since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay.